Be, bidi, za, za, vadud, vi, za, za, za, za, vadu, zo, so, vido, so, sa, vidu, ba bam, be, bam, bam, be, yo, shubidu, shabida, shubidu, dan, da, dan, dee, da, shubidu, shabida, shubidu, dan, da, dan, dee, dee, yo, da shabida, shubidu, dan, da, dan, dee, da, do up, she. oprecht en puur. Je moet hem zien, zo sterk en simpel, zo één met de natuur. Hij heeft geen last van zwaartekracht. Jeet, zou dit zijn? Hij vliegt van boom tot boom. Nee, toch? Hij weet van niets, maar voelt van alles. Het is gewoon een droom. Lieve hemel. het werd ook wel eens tijd. Wat bedoel je nou, pap? Op deze reis vol avonturen nou, raak ik mijn meisje kwijt. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zo zegeviert de wetenschap